De diepbeoordelaar Fitch heeft zijn waardering van Griekenland verlaagd. Daardoor wordt het moeilijker voor het land om leningen te herfinancieren zodat een hogere rente betaald moet worden. afgelopen dagen is de rente voor Griekse staatsleningen gestegen naar ruim 7%. Nederland betaalt maar 3%. Eurolanden hebben opnieuw gezegd dat ze klaarstaan om Griekenland te helpen. Volgens de Franse president Sarkozy ligt er een noodplan klaar dat elk moment gebruikt kan worden. De EU hoopt met die woorden de onrust terug te nemen in de financiële wereld. Bij vleesfabriek Stegenman in Deventer heeft gisteravond brand gewoed. Doordat er veel rook kwam, werd de nabijgelegen A1 tussen Deventer en Lochem in tijd aan afgesloten. Ook reden er geen treinen tussen Zutphen en Deventer. Mensen die in de fabriek aan het werk waren toen de brand uitbrak wisten op tijd weg te komen. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij de brand in de vleesfabriek. Volgens Stegenman heeft de brand ook nauwelijks gevolgen voor de productie. In Suriname mag de partij van Ronnie Brunswijk van de grote kiesdistricten niet meedoen aan de regionale verkiezingen in mei. De partij van de voormalige rebellenleider was onder meer in Paramaribo en Wanica te laat met het indienen van kieslijsten. De stembureaus hielden de deuren nog langer open, maar na een half uur waren de lijsten er nog steeds niet. De partij van Brunswijk heeft op het laatste moment een verbond gesloten met een andere partij. Mogelijk dat de kieslijsten daarom te laat waren. President Venetiaan heeft de stembureaus gevraagd wat langer open te blijven geleidelijke de bij oppositiepartij NDP van ex-legerleider Bouterse.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 But I was wondering if there was something that you wanna know. never mind that, we should let it go.